Raymond met het nws journaal Het Witte Huis twijfelt of de foto's van het lijk van Bin Laden moeten worden gepubliceerd. Belangrijke Amerikaanse politici hebben geëist dat de foto's moeten worden vrijgegeven. Ze vinden het belangrijk dat iedereen het bewijs kan zien dat Bin Laden echt dood is. De komende dag zal de Amerikaanse regering een besluit nemen over publicatie van de foto's. Inmiddels is bekend geworden dat de codenaam van de operatie tegen Bin Laden Geronimo was. President Obama, de legerleiding en de chefs van de inlichtingendiensten konden de operatie live volgen via satellieten. Eerst hoorden ze het codewoord Geronimo en toen wisten ze dat Bin Laden was gevonden. Even later hoorden ze Geronimo Ikea, Enemy Killed in Action en toen wisten ze dat Bin Laden was gedood. Amerikaanse politici zijn sceptisch over de rol van Pakistan bij de zoektocht naar Osama Bin Laden. De Pakistanse regering moet bewijzen dat ze echt niet wist waar de Al-Qaeda-leider zich schuilhield, zegt het prominente senaatslid Joseph Lieberman. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat Bin Laden Pakistanse helpers moet hebben gehad, maar wilde niets zeggen over de mogelijke rol van de Pakistanse overheid. Die heeft inmiddels toegezegd dat er een onderzoek komt naar de vraag waarom de Pakistanse inlichtingendienst Bin Laden niet kon vinden. De VN-veiligheidsraad heeft de dood van Osama Bin Laden verwelkomd. De raad spreekt van een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen terrorisme. Hackers hebben toch bankgegevens van gebruikers van het PlayStation-netwerk gestolen. Dat maakte Sony bekend na een onderzoek naar een cyberaanval vorige maand. Eerder zei het elektronica bedrijf nog dat de gegevens van gebruikers versleuteld en dus onbruikbaar waren. Van bijna 25 miljoen gebruikers van het game-netwerk zijn hun persoonlijke gegevens gestolen. Daarnaast hadden de hackers ook toegang tot een oude database uit 2007. Daarin stonden de bankgegevens van tienduizenden klanten uit een paar landen, waaronder Nederland. Sinds de aanval half april heeft Sony het PlayStation-netwerk afgesloten. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI helpt mee in de zoektocht naar de daders.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 I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the cool that I'm repping on a rise to the top. No letting our Zeppelin. make you lose your mind. We just wanna see you shake that.